Mariette Kroll met het NOS-stof heeft flinke kritiek geuit op de president. Neil Gorsuch vindt de denigrerende houding van Trump ten opzichte van rechters en de rechterlijke macht demoraliserend en ontmoedigend. Hij zei dat tegen een democratische senator die het vervolgens bekend maakte. De Amerikaanse president krijgt ook kritiek uit andere hoek na een tweet waarin hij een bedrijf aanvalt dat de kledinglijn van zijn dochter Ivanka niet langer wil verkopen. Het Amerikaanse warenhuis Nordstrom stopte onlangs met het modemerk van Trumps dochter vanwege tegenvallende verkopen. Het is de vijfde winkelketen die dat doet. Op zijn persoonlijke Twitter-account zei Trump dat zijn dochter oneerlijk is behandeld. Later herhaalde hij dat via het officiële presidentiële Twitter-account. Critici vinden dat hij daarmee de indruk wekt dat hij zijn ambt gebruikt om de zakelijke belangen van zijn familie te dienen. Provinciale staten van Flevoland laten onderzoeken hoe natuurgebied de Oostvaardersplassen geschikt kan worden gemaakt voor meer recreatie. Een meerderheid van de Flevolandse partijen stemde gisteravond in met een voorstel van VVD en SGP om het aantal grote grazers in het gebied ingrijpend omlaag te brengen en meer recreatie toe te staan. Een van de gedeputeerden van Flevoland wil laten bekijken wat juridisch mag en niet mag, omdat de Oostvaardersplassen een beschermd natuurgebied zijn. De wereldkampioenschappen biathlon, die in 2021 in Rusland zouden worden gehouden, gaan daar niet door. Ze worden Rusland afgenomen vanwege het dopingschandaal. Dat heeft de Internationale Biathlonbond besloten. Al eerder werden de wereldkampioenschappen bobsleeën en rodelen... en een wereldbekerwedstrijd schaatsen in Rusland geannuleerd vanwege de dopingperikelen. Het weer ligt er tot matige vorst, door de oostenwind ook overdag nog koud maar wel droog en geregeld zon.